Andere partijen kunnen zich daar eventueel bij aansluiten. CDA en PVV zijn het daarmee eens. De Partij van de Arbeid wil liefst een kabinet van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar ook een middenkabinet van VVD, CDA en PvdA is bespreekbaar, zei fractieleider Cohen. Vandaag ontvangt de koningin nog de leiders van de resterende partijen. In Frankrijk en Groot-Brittannië wordt vandaag gestaakt. In Frankrijk voeren de vakbonden actie tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. Er worden 2 miljoen stakers verwacht. In Londen houden medewerkers van de metro een 24-uur staking tegen bezuinigingsplannen, waardoor 800 banen op de tocht komen te staan. Passagiers moeten rekening houden met een chaos in het OV. De Europese ministers van Financiën praten vandaag in Brussel over de invoering van een bankentax. Die moet ervoor zorgen dat de Europese banken meebetalen aan de kosten van de financiële crisis. Over de uitwerking van het plan is nog discussie, zoals over de bestemming van de bankenheffing. Nederland vindt dat de opbrengst in de schatkist van de lidstaten terecht moet komen. President Bouterse van Suriname heeft een bezoek gebracht aan buurland Guyana. Het was het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn benoeming vorige maand. Bouterse sprak in Guyana onder meer over de aanleg van een brug over de grensrivier de Corantijn om de onderlinge handel te bevorderen. Later deze week gaat Bouterse naar Venezuela voor een gesprek met president Chavez. En op 25 september spreekt hij de Verenigde Naties toe. De Griekse premier Patan Papandreou heeft zijn regering op verschillende plaatsen gewijzigd. Griekenland moet van de Europese Unie fors bezuinigen vanwege het grote overheidstekort en de oplopende staatsschuld. Premier Papandreou zal in het nieuwe kabinet niet langer optreden als minister van Buitenlandse Zaken, zodat hij meer tijd kan besteden aan het bestrijden van de crisis.